Goedemorgen, ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Stagiairs in het onderwijs moeten meer betaald krijgen, vindt de Onderwijsbond. Nu moet driekwart van de stagiairs het nog doen met een schouderklopje en een doosje merci. Daar kan Erwa over meepraten. Zij liep stage als docent maatschappijleer, maar moest eigenlijk meteen al vol aan de bak. Ja, ook gewoon wat je dan denkt van, ik doe ook dingen in jullie belang, dus ik kijk ook toetsen na. En ja, dan is het gewoon verder dat je daar dan gewoon iets voor krijgt. Omdat je gewoon arbeid levert, ook voor die school en niet alleen voor je studiepunten. Volgens de Onderwijsbond worden sommige stagiairs door het lerarentekort ingezet als volwaardige docenten. Een druk bezochte buurtbijeenkomst in Utrecht gisteravond. De bewoners hebben veel vragen over een aantal steekpartijen. In één week tijd zijn drie jonge vrouwen neergestoken. Ook deze vrouwen maken zich zorgen. Ik woon hier in mijn eentje, ik ben 29, ehm, dus ik val een beetje in de doelgroep. Ik ga vanavond zwemmen en dan ga ik met de auto. Ik durf nog eh, wel op straat s eh, s'avonds, maar ik ben wel eh, voorzichtiger. Dat laatste, dat is precies wat de politie adviseert. Ze zijn druk met onderzoek naar de steekpartijen. Veel lonen zijn de afgelopen maanden flink gestegen. Volgens het CBS zijn mensen met de CAO gemiddeld dik 6% meer gaan verdienen dan een jaar eerder. Als je de inflatie ervan afhaalt, blijft er alsnog een behoorlijke plus over. En ons land heeft vannacht sorry gezegd voor een deel van het slavernijverleden. Tula, de leider van een slavenopstand op Curaçao... werd meer dan 200 jaar geleden gemarteld en gedood door Nederland. Demissionair staatssecretaris Van Huffelen ging behoorlijk diep door het stof. Te lang, honderden jaren lang was de Nederlandse omgang met deze geschiedenis er een van... wegkijken en goed praten, maskeren, en zoals eerder gezegd uitwissen. De excuses zouden eigenlijk gisteren gemaakt worden... maar dat ging toen niet door vanwege noodweer op Curaçao. Het weer hier dan nog. In de noordelijke helft van het land veel wolken en regen. In het zuiden is het juist droog en is er af en toe zon. Het wordt 17 of 18 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Tim Schaap van de ANWB. Ik heb goed nieuws over de A8, Zaanstad richting Amsterdam. Bij knooppunt Zaandam is de weg weer vrijgegeven na een ongeluk. Hou nog wel rekening met een half uur vertraging. Het is hierdoor ook nog druk op de A7 vanuit Hoorn. Vanaf Purmerend file rijden tot aan Zaandijk. 8 kilometer met nog eens 20 minuten extra reistijd.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 Cameron D and Destiny, Charlie's Angels. Come on, come on, bring it, bring it. uh, uh question. Tell me what you think about me. I buy my own diamonds and I buy my own rings. Only ring your celly when I'm feeling lonely.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 Op Curaçao heeft demissionair staatssecretaris Van Huffelen namens Nederland excuses aangeboden voor het neerslaan van de slavenopstand in 1795 en de vredebehandeling van de slavenleider Tula. Veel musea in Nederland zitten in de financiële problemen. Er komen sinds corona wel weer meer bezoekers, maar de musea hebben flink moeten interen op hun reserves. De VS heeft Iraanse munitie die vorig jaar werd geconfiskeerd aan Oekraïne gegeven. De 1,1 miljoen kogels waren afkomstig van de Iraanse Nationale Garde. Het weer in het noorden veel bewolking en wat regen. In het zuiden vrijwel droog met soms wat zon.